8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Amerika zijn drie stukken uitgelekt over gastoptredens van presidentskandidaat Hillary Clinton bij investeringsbank Goldman Sachs. In die stukken staat woordelijk wat ze gezegd heeft tijdens toespraken over de economische crisis. Vorige week kwam al naar buiten dat Clinton tijdens die optredens nauwelijks kritiek had op Wall Street en de grote banken. Ze kreeg zo'n anderhalf miljoen euro voor in totaal acht gastoptredens. Clintons oud-rivaal Bernie Sanders verweet haar dat ze te veel banden heeft met de grote zakenbelangen in Amerika om daartegen te kunnen optreden als ze president wordt. In San Diego, Californië, is een auto van een brug gestort en op bezoekers van een motorfestival terechtgekomen. Daarbij zijn vier doden gevallen, negen mensen raakten gewond, onder wie de bestuurder, die alleen in de auto zat. Hij raakte met zijn pick-up truck de vangrail en viel daarna 20 meter naar beneden. De auto kwam terecht in een park waar ongeveer 100 bezoekers waren. De chauffeur is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Er wordt verdacht van het rijden onder invloed met doden en gewonden tot gevolg. Bij een brand op een woonboot in Zwolle zijn twee mensen omgekomen. De brand brak rond half drie vannacht uit. Toen de brand weer aankwam waren de twee bewoners en hun hond al overleden. De komende nacht beginnen twee Chinese astronauten aan een missie van 33 dagen. Dat is de langste ruimtemissie van de Chinese ruimtevaartgeschiedenis. Het ruimteschip van de twee wordt gelanceerd vanuit de Gobi-woestijn. Na twee dagen moeten ze aankomen bij het nieuwe Chinese ruimtestation Tiangong-2... dat vorige maand in een baan om de aarde werd gebracht. De astronauten zullen testen of het station geschikt is voor een nog veel langer verblijf in de ruimte. ook doen ze wetenschappelijke en medische experimenten. Het weer. Vandaag gaat de zon flink schijnen. Het blijft droog. Het wordt bijzonder zacht. 16 graden op de Wadden, 20 in Limburg. Aan het eind van de middag en vanavond neemt wel de bewolking toe.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 Life is old to roll. was te verwachten. In het kader van 50 jaar CMA hebben een dertigtal artiesten de single Forever Young opgenomen. En die vinden we terug op de eerste plaats van de Amerikaanse country charts. Dat is de song waarmee ik opende. Nog twee songs die terug te vinden zijn in de country charts. Old Dominion is erin terug te vinden met Song for Another Time. Evenals Billy Corrington met It Don't Hurt Like It Used To Be. Ik wens je weer heel veel luisterplezier. now, we both know we're Marina Del Rey. Plane's gonna fly away, and you'll be on it. And by this time tomorrow, I'll be singing yesterday. The sunshine's gonna fade, and we can't stop it. So before we turn in, I can't make you love me. Let's be brown girls, sweet Caroline, free fall with small town Saturday night. Before you lose that love and feeling, let's go dancing on the ceiling. Keep on living that teenage dream, paradise city where the grass is green. Pretty soon I'll be so lonesome I could cry, but that's a song for another time. Baby, be my pretty woman. Cause we know Sunday morning's coming down. And let's take a drive, you and I, down some old country road. Talk about growing old in one of those pink houses. Yeah, we might be a candle in the wind.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 We're all coming someday. How the old band will play. We'll gather, kid, sister, and sing on that. Van Amanda Shires is het vijfde soloalbum My Piece of Land uitgebracht, als opvolger van Downfell the Dust uit 2013. Slippin' is een van de songs op dit album. Amanda, die getrouwd is met Jason Isbell, schreef het album tijdens de laatste maanden van haar zwangerschap, toen ze niet meer mee op tournee kon. De songs zijn geïnspireerd op die periode, waaronder het moederschap en haar huwelijk. Jason en Amanda kregen in september vorig jaar een dochtertje. trigger, then up starts the fire. A handful of matches, some faulty wiring. You say you have this hollow feeling, something's always been missing. Tonight could be the forget who you are. Tonight could be the night you go slipping away.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 Binnenkort is Austin Lucas in Europa om zijn album Between the Moon and the Midwest te promoten. Met Wrong Side of the Dream geeft hij zijn visitekaartje af. Heet van de naald. baby know lately I've been far away. It's hard to love someone who's always original van deze week. When You Walk in the Room is een nummer van Jackie de Shannon. Zij was ook de eerste die er een klein succes mee had. Maar er zouden in de jaren na 1963 veel artiesten zijn die het nummer als cover opnamen. Alexandra Keller gaat het duo Alexandra en Zane Keller schuil. Raar, maar waar. Ze schrijven hun eigen songs en Storms Don't Last Forever is daar een product van. Staring out the window about the dark gray clouds losing hope as the rain comes down.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 En onlangs waren ze te gast in het Countdown Café bij Veronica. Met een drietal songs die ik je niet wil onthouden. Allereerst is daar het prachtige Kenny Rogers succes Sweet Music Man. Nu vertolkt door Pam McBess en Lana Wolf. Vervolgens horen we Lana in Willen, om te besluiten met het Chris Christofferson succes Me en Bobby McGee, uitgevoerd door Pam en Lana. Ik kan alleen maar zeggen, van harte aanbevolen. Het is een prachtige show. Sing your song, sweet music, man. I won't be there to hold your hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. touched my soul with your beautiful soul. said new been worked by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty. Don't you know that I'm to sleep. Crossroads. Kees de sing every song I try. het blokje country uit eigen land. De uit Australië afkomstige Rob Immerson kan omschreven worden als een laadbloeier. Hij begon pas in zichzelf te geloven als singer-songwriter op 33-jarige leeftijd. Daar was ook het krijgen van een soort studiebeurs voor nodig. Het fraaie, door hemzelf geschreven, Like Johnny Loved June. you kiss me just like our first time? Will you take me as I am, as a lover and a friend? Will you promise you'll always be mine? Will you sing to me softly as I fall asleep? you. Will you keep my can dance like the tide and the moon. Through the cold winds of winter to the last wave of summer, I will love you like Johnny loved June. Through the cold winds of winter to the last wave of summer. Johnny Love. Wie bij is Sister eigenlijk een album ter nagedachtenis aan Down Sears, treurmuziek en uitsluitend grauwe mineurtonen verwacht, vergis zich. De Time Jumpers rond Vince Gill zijn al meerdere malen voor een Grammy genomineerd. Over Vince Gill gesproken, natuurlijk zorgt zijn naam voor een gestegen interesse in de band. Maar, zo benadrukte hij, ik ben een bandlid, net als ieder ander. Live zullen de Time Jumpers vrijwel nooit een song uit Vince's solo carrière spelen. In I Hear You Talking horen we de stem van fiddler Joe Spivey. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. talking. I hear you talking. Yes, I do, but your talk, talk, talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. I hear you talking. I hear you talking. Telling lies, I can see it in them great big eyes. I hear you talking jive, but I don't believe a word you say. I hear you talking. Yes, I do, but your talk, talk, talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. eerste uur is omgevlogen en ik hoop dat de volgende titel op jou van toepassing is. Keys Stone zingt Make Me Feel Alright. Dat moet toch gelukt zijn met dit eerste uur en het fijne is dat we nog een heel uur te goed hebben. Zometeen nog een uur country. Can I come right over tonight? Mama, mama, please, can I come right over tonight? All oh, your smiling and your teasing is so pleasing, make me feel alright. Baby, baby, please, can we go out dancing tonight?